De voetganger werd geraakt door delen van de stijger die naar beneden kwamen. Het slachtoffer was op slag dood. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk. Een Nepalees bergingsteam heeft met een helikopter het lichaam van de overleden Nederlandse klimmer Erik Arnold van de Mount Everest weggehaald. Het stoffelijk overschot ligt inmiddels in een mortuarium in de hoofdstad Kathmandu. Daar worden voorbereidingen getroffen voor het vervoer naar Nederland. Arnold bezweek afgelopen vrijdag aan de gevolgen van hoogteziekte enkele uren nadat hij op de top van de berg had gestaan. De vier terreurverdachten die gisteren werden opgepakt in België wilden een aanslag plegen in Antwerpen. Belgische media schrijven dat het om een groep geradicaliseerde jongeren gaat. Ze zouden een aanslag hebben willen plegen op het Centraal Station in Antwerpen. De vier terreurverdachten zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. Volgens de Belgische krant De Morgen hadden ze contact met een Antwerpenaar die in 2012 naar Syrië verhuisde en een hoge positie bekleed bij IS. Kledingketen Esprit wil wereldwijd kosten besparen. Het bedrijf heeft medewerkers op het Duitse hoofdkantoor en distributiecentrum een vrijwillige vertrekpremie aangeboden. 10% van het personeel daar mag vertrekken. Esprit kampt al jarenlang met dalende omzet. De kledingketen wil 100 miljoen euro op de kosten besparen. Ook in Nederland wordt er bezuinigd, maar wat de gevolgen zijn voor het personeel en de filialen is niet bekend. Esprit heeft hier 54 winkels met in totaal 460 medewerkers. Het weer. Hier en daar nog wat lage bewolking en mistbanken. In de loop van de ochtend komt op steeds meer plaatsen de zon tevoorschijn. Het blijft grotendeels droog. En met weinig wind wordt het tussen de 18 en 21 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 5 kilometer tussen Diemen en Muiden. En richting Amsterdam staat 6 kilometer voor Knopend Hoevelaken. En verderop nog eens een keertje bij Knopend Watergasmeer 8 kilometer een ongeluk.